Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is deze ochtend een man zwaar gewond geraakt bij een schietpartij. Een traumahelikopter werd ingezet om de man naar het ziekenhuis over te brengen. Wat er precies is gebeurd weten we niet. Ook is het onduidelijk of er één of meerdere daders bij betrokken waren. Niemand is opgepakt. Actievoerende boeren zijn iets populairder dan klimaatdemonstranten. Kieskompas heeft dat uitgezocht. Nee, je ziet zeker dat als het om wetsovertredende acties gaat, dat de steun afneemt. Eh, dus je ziet ook in Nederland dat nou ja, nog steeds daardoor ruim 4 op de 10 die ondersteunt die boerenprotesten. Terwijl maar eh, nou, net iets minder dan 3 op de 10 de klimaatprotesten ondersteunt. Vooral in de grote steden steunen meer mensen de klimaatdemonstranten. En een smartwatch die een hartaanval ziet aankomen bij de drager. Er is jarenlang onderzoek naar gedaan en nu blijkt dat het apparaatje ook echt werkt, schrijft het AD. De smartwatch meet of de bloedsomloop stilvalt... en kan ook andere signalen van een hartstilstand vroeg herkennen. Ook is het de bedoeling dat het horloge de hulpdiensten gaat waarschuwen... als iemand een hartstilstand dreigt te krijgen. En een rechter in België doet rond deze tijd uitspraak in een zaak tegen een bekende YouTuber. Acid noemt hij zichzelf. Hij maakte eerder een video over de dood van een student in België. Die kwam om tijdens een ontgroening nadat hij allemaal heftige opdrachten moest uitvoeren. Acid noemde in de video de namen van de leden van de studentenvereniging die erbij waren. Heeft hij geen spijt van, zei hij eerder al. Ik zou het exact hetzelfde doen. Het vrijheid van uiting En vooral dat ik de zaken die ik naar buiten heb gebracht, dat ik die niet opgevist heb. Die waren al online. Iedereen kon eigenlijk al alles opzoeken van hen. Wat ze wouden. Ik heb daar gewoon een video over gemaakt. De zaak is aangespannen door een van de studenten wiens naam Acid noemde. De jongen was namelijk helemaal niet aanwezig tijdens de ontgroening. En het weer nog. Vanochtend grijs, maar droog. Met af en toe zelfs een beetje zon. Later trekken er buien over. En vanavond gaat het behoorlijk plensen en stormen. Het wordt 11 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.